Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op meerdere stations hebben pro-Palestijnse betogers sit-ins gehouden. Onder meer op de stations in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Leeuwarden... zaten betogers op de grond. Ze riepen leuzen en droegen Palestijnse vlaggen. Reizigers hadden er geen last van. Het was een dag vol demonstraties. Het is vandaag namelijk precies een jaar na de terreuraanslagen van Hamas op Israël. In Amsterdam werd vanavond nog een herdenking gehouden in een synagoge. Premier Schoof en andere politici waren daar ook bij. Eerder vandaag werd op de Dam een pro-Israël manifestatie gehouden. En even verderop was juist een pro-Palestijnse tegendemonstratie. Die werd door burgemeester Hasma beëindigd door overlast. Wie weigerde te vertrekken werd opgepakt. Minister Wiersma van Landbouw gaat haar best doen om sneller met een brede uitkoopregeling voor boeren te komen. De Tweede Kamer vraagt daarom. Wiersma had eerder 2026 genoemd, maar volgens de Kamer is dat te laat. Door strengere regels dreigen boeren volgend jaar al in de problemen te komen met hun mestoverschotten. Een goede uitkoopregeling kan volgens de Kamer voorkomen dat alle boeren moeten inkrimpen. Het KNMI waarschuwt nu alvast voor het weer van donderdag. Want het ziet er naar uit dat we dan te maken krijgen met zware windstoten en veel regen. Dat is het gevolg van storm Kirk. Die trekt nu over de Atlantische Oceaan, maar kan voor heftig weer zorgen in West-Europa. Hoe erg het precies gaat worden is nog onzeker. Dat hangt volgens het KNMI af van de precieze route die de storm aflegt. Dan nog het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking. En in de nacht trekken er vanuit het zuiden wat buien over.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 En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... waar ik in zes thema-uitzendingen meer nadruk leg op het nieuwste materiaal...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 dankzij het metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de achttiende aflevering van Brand New. Een van de zes nieuwe uitzendingen in vaste stijl met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Maar ditmaal een overzicht van de uitgekomen singles van afgelopen maand september. Van de grote namen binnen de internationale metal scene. En straks om half tien heb ik een telefonisch interview met Siegfried Sammer, de zanger van de Oostenrijkse power metal band Dragony. Waar ik hem alles ga vragen over hun nieuwste album Hik Sund Dracones dat op 11 oktober zal verschijnen. En hoor je aansluitend of eh, daarvoor afgaand eh, hun nieuwe single. Maar zoals altijd begin ik elke uitzending en uur stevast met de uuropener. Die ditmaal kwam van voormalig Nightwish-bassist en eh, zanger Marco Hitala. Die op 4 september een video heeft gedeeld voor zijn gloednieuwe single... de donkere gothic rocker Frankenstein's Wife. Het nieuwe nummer vertelt het verhaal van de wanhopige poging... van de titulaire wetenschapper om de liefde van zijn leven te reanimeren. Ik schrijf mijn romance graag vermengd met waanzin en Bloedspetterslacht slacht Hitala. Wat het over mij vertelt is een raadsel, maar het is zeker een klassieke combo voor legendes. Ik hoop dat jij het nummer ook leuk vindt. Hitala en zijn bandleden, gitarist Tuomas Wainoya, Toetsenist Vili Oilila en drummer Ansni Nikanen werken momenteel aan nieuw materiaal voor hun volgende album. Het tot nu toe titeloze album gaat diezelfde kant op als de vorige. Hardprog met wat groovy metal en rock met diepgang en melodie. En na de afgelopen maanden veel teasers op de fans te hebben losgelaten met een aftellende klok is Linkin Park terug met een nieuwe zangeres Emily Armstrong van grunge rockers Dead Sarah en een nieuwe drummer Colin Britton. De band geleid door oude leden Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix, Farrell en Johan brachten het nieuws op 5 september met de bekendmaking van hun eerste album sinds 2017. From Zero getiteld en een wereldtournee van zes dagen. Ze boden ook een nieuwe single aan, The Emptiness Machine... een supergeladen rocklied in de beproefde Linkin Park-traditie. En Shinoda zei het volgende over de nieuwe bandleden. Hoe meer we met Emily en Colin werkten... hoe meer we genoten van hun talenten van wereldklasse... hun gezelschap en de dingen die we creëerden. We voelen ons echt gesterkt door deze nieuwe line-up... en de levendige en energieke nieuwe muziek die we samen hebben gemaakt. We verweven de sonische contactpunten waar we bekend om staan... en onderzoeken nog steeds nieuwe. From Zero van Linkin Park verschijnt op 15 november via Warner Records... en is nu beschikbaar voor pre-orders. De band dropte op 23 september alweer hun tweede single... Heavy is the Crown, maar The Emptiness Machine hoor je natuurlijk vanavond bij Play It Loud. Brand new! blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance. Just like you always do. Just like you always machine The emptiness machine de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. ver van een zomerfestival maken de Amerikaanse death metal legendes van Massacre onder leiding van gruntende frontman Cam Lee. Details bekend van hun lang verwachte vijfde studioalbum Necrolution, dat op 8 november uitkomt via Agonia Records. Tevens deelde de band de eerste single The Color Out of Space, inclusief tekstvideo die jullie aansluitend op Linkin Park hebben gehoord. Lee zei het volgende over het nieuwe album. Met Necrolution was het het idee om het geluid van de band te evolueren door het te delegeren. In tegenstelling tot veel bands in death metal die proberen hun stijl en en geluid te moderniseren... en bij te werken om veel van de moderne hedendaagse death metal bands te evenaren... wilden we teruggaan naar de oorsprong, het originele geluid en de stijl. We wilden een album maken dat klinkt alsof het eind jaren 80 had kunnen uitkomen. Ook Nederlandse symfonische metalband Delane heeft op 5 september een nieuwe single en video uitgebracht voor het nummer Dance with the Devil. In navolging op het Dark Waters album van vorig jaar. Het nummer is het titelnummer van een aankomende EP die op 8 november uitkomt via Napalm Records. Die ook nog twee nieuwe nummers bevat. Twee nieuwe gepresenteerde favorieten met hun eh, nieuwste bandbezetting. Negen live nummers en twee instrumentale nummers. We zijn blij dat er gloednieuw materiaal klaar staat om te worden uitgebracht, vertelt Martijn Westerholt, enthousiast. Naast de nieuwe nummers was het fantastisch om een aantal magische live momenten... van onze Europese tour eerder dit jaar vast te leggen als live tracks voor de EP. We zijn absoluut erg enthousiast over deze release... en kijken erg uit naar om de nieuwe muziek op het podium te brengen. En Dance with the Devil hoor je niet alleen bij Dutch Fury volgende week... maar in plaats daarvan dus wel bij Brand New. Alleen hier, elke maandagavond te horen op ZFM Zandvoort. Eh, voor het eerst in 16 jaar bracht Opeth vorige maand de grunts terug in het geluid van de band met de eerste single Paragraph 1. Op 6 september keerde Opeth terug met de tweede single van hun aankomende plaat getiteld S3 eh, eh, or Paragraph 3. Dat dit keer verder op hun prog-sound leunt... met technische riffs en bombastische strijkers. Het nieuwe nummer is, net als Paragraph 1... afkomstig van Opeth's aankomende conceptalbum The Last Will and Testament... dat zich afspeelt in het tijdperk na de Eerste Wereldoorlog... en dat het verhaal ontvouwt van een rijke conservatieve patriarch wiens testament schokkende familiegeheimen onthult. Het verhaal loopt door de bekentenissen van de patriarch... de reacties van zijn tweelingkinderen... en de mysterieuze aanwezigheid van een door polio geteisterd meisje... voor wie de familie heeft gezorgd. Het album begint met het voorlezen van het testament van de vader in zijn landhuis. Onder de aanwezigen bevindt zich een jong meisje dat ondanks dat ze wees is... een door polio geteisterd is, door de familie is opgevoed. Haar aanwezigheid bij de testamentlezing roept argwaan en vragen op bij de tweeling. The Last Will and Testament wordt op 11 oktober gereleased via Mother Bollaget en Raining Phoenix Music. En speciaal voor het telefonisch interview zo direct met frontman Sigrid Samer van de Oostenrijkse power metal band Dragony... maak ik een sprong in de tijd naar de op 27 september gereleased gloednieuwe derde single Twilight of the Gods. Ook te vinden op de komende studioplaat getiteld Hic sunt Draconis. De langspeler wordt op 11 oktober uitgebracht door SPV Steamhammer. De nieuwe bandleden met Plechanov op gitaar en Christophe Aukenthaler op drums zijn ook te horen op het album dat door Jacob Hansen gemasterd en gemixt is. Dragony nodigt hun fans opnieuw uit op een epische reis naar vergeten tijden en landen. Het conceptverhaal achter Hicksunt Draconis vertelt een nieuwe interpretatie van de gebeurtenissen rond de Lost Colony van Roanoke en het lot van de Britse kolonialisten die daar verdwenen. Zo direct hoor je zijn verhalen over de release van hun aankomende album... en deze nieuwe single die je nu eerst hoort. Dragony met The Twilight of the Gods. And on the phone I have Siegfried from Dragony. Hello, good evening. Welcome to my show, Siegfried. Hello, good evening. Thank good you for having me. Yes, you're welcome. Thank you. Uh, absolute honor to have you on the show tonight. Uh, thank you so much for the opportunity. How are you doing? Doing good, of course. A lot of promo now. The yeah. album is coming out end mm -hmm. of mm-hmm. this week, so yeah, very busy, but yeah. a good kind of busy. <laughs> yeah, imagine. Yeah. Uh, well, we go back to the, the beginning. Uh, you are the lead vocalist, of course, from the power metal band Dragony, uh, originated in Austria, Vienna, right? That's correct. All right. And can you share with the Dutch audience how and when you decided to start Dragony? Uh, we've been around for a while. We started as basically a studio project back in 2007, mm -hmm. uh, but then soon kind of turned into like a full band, like a regular type of band. Mm-hmm. Uh, released our first album 2011, 2012 mm-hmm. via Limp Music, uh, and yeah, we've been going since then. So it's like 15, 16, 17 years now. Wow! And uh, yeah, yeah, this is our fifth album that we're releasing yeah. now. So we've been busy over the years. I can imagine, <laughs> yeah. And it's uh, entitled Hic Sunt Draconis, uh, set for the uh, release of 11th October. How do you feel now? The release is getting closer. Yeah, good because that's always the the, the, the most fun part uh, of releasing the album because you have like so much work before. Mm-hmm. You know, it's like a year basically since wow. you start with the pre-production and everything, yeah. uh, and then recording, uh, doing all the artwork, the, the videos, etc. And artwork. then when it's finally mm-hmm. out, it's it's yeah, it's always a great release. Can imagine, <laughs> proud of course. Yeah, yeah. totally. yeah, <laughs> uh, can you share uh, the story and the meaning uh, of the title Hick Draconis? Yeah, I mean, we're a band called Dragony, and yeah. it's kind of ironic that mm. we, with five albums now out, this is the first one where we actually have something with dragons in our album <laughs> title or on our cover artwork. Because oh, wow. I really wanted to use this phrase "Six Draconis," which was used on you know medieval sea charts mm-hmm. to designate uncharted territories, because I think it fits very well with our band name, and of course, of course. and yeah, and I just developed the concept for the new album around that, uh, in in the sense that it starts in the late 16th century with uh-huh. the privateers and pirates of, uh, of, of Britain, you know, like Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh, uh-huh. and then we tell a fantastic tale that takes those British colonists to Roanoke, the famous lost colony of Roanoke, where mm-hmm. the colonists disappeared, mm-hmm. and we just spirit them away to a land forgotten by time, where dragons, so dinosaurs, still exist, and mm-hmm. there's also Vikings and a lot wow. of Norse mythology energy, and we mix everything together to create basically cool. the most power metal album wow. of the year. <laughs> Sounds really good. <laughs> <laughs> I'm really curious about it. Uh, you also uh, shared some uh, videos on social media about the background of each of the songs to promote the new album. Uh, you already mentioned the inspiration um, of the album. Um, uh, was it something that you wanted to do a long time, or? Yeah, I mean, we, we already started doing this kind of history, uh, mixing history yeah. with fantasy on our last album, Viribus Unitis, which uh, had as a subject the okay. Mm-hmm. Austrian Empire with okay. Emperor Francis Joseph and Empress Sissi, etc. Mm-hmm. And so this time we wanted to continue that, uh, that style, but we this time moved to yeah the late 16th century and the North American continent, uh, the settlements of the the first settlements of the British there. So it's quite different setting, but a similar concept. And mm-hmm. yeah, because nowadays you know if you listen to power metal, look at power metal today, yeah. it's a lot of bands uh, that are focused a lot on you know their image and you know costumes mm-hmm. and the lore and history and, yeah. and and gimmicks and stuff like that. And it seems that you need to have that uh, <laughs> these days. And yeah, we're we're, we're wanted to make a bit fun of that by not having just one gimmick, but by basically having all of the most popular gimmicks on one album, from wow. pirates to dinosaurs to Vikings to Norse mythology. Just you know, m- put everything into a blender, mix it, and then you get <laughs> the power metal cocktail. <laughs> yeah, well, <laughs> that's really cool. Uh, and and and you're also interested in all these topics uh, yourself in your private uh, life. Yeah, of course. Uh, I mean, history uh, now and then, like I'm, I'm not not the hugest history buff. I think mm-hmm. there's different guys in, in the metal scene that are more into that, like uh, Georg Neuhauser from Serenity, of course, mm-hmm. who's a professor of, of history and archaeology. So he's way more knowledgeable about that kind yeah. of stuff. Uh, I'm interested, but I also like a lot of pop culture stuff. So okay. mixing these like more serious topics with some fantasy and, and some creative uh, stuff on the side—that's what I what I really like. Yeah. Oh, wow. Okay, and and and, and who are your main um, insp- of, uh, influences? Which bands? Oh, musically, I mm-hmm. really started out. I got started with Hammerfall. That was like kind of the first oh, yeah. melodic exactly. heavy metal power metal band. And, you know, they don't want to be called power metal, but I mm-hmm. still do it anyway. Yeah. That I that I really got into, and then of course all those bands of the late 1990s, early 2000s, like Sonata Arctica, ah, Rhapsody yeah. of Fire, Camelot, Avantasia, Edguy, and probably. those are still my main main mm-hmm. influences today in my own songwriting for sure. Oh wow. Uh, all right, and back to your uh, new single. Uh, on the 27th of September, you released the latest single of the album, Twilight of the Gods, uh, from this album. Yeah. Um, can you please explain what this song is about? Yeah, like the title says, this is actually about the, the Ragnarok, mm-hmm. so the, the end of the world, the twilight of the gods in Norse mythology. It's, it's a theme that I think hundreds of, if not thousands of metal bands have made songs uh-huh. about already. Yeah. And because we have this uh, concept for the album to mash everything together with all those, uh, you know, typical power metal and heavy metal tropes and cliches, mm-hmm. of course we needed to have a song called Twilight of the Gods. <laughs> Yeah. can't do it without. <laughs> <laughs> so, so that's really what it's about. And the song basically tells episodes and, and scenes from the mythology of the Ragnarok. That's uh-huh. oh, it. okay. Cool. Pretty uh, straightforward. <laughs> <laughs> yeah, that doesn't matter as long as it's good. And it uh, was a really great song. I loved it. So that's the most important thing, of course. Uh, you were also starting to slowly announce some tour dates to promote your new album. Uh, special guest for the power metal band Sirius Black, together with Rigorius and Autumn Bright. All days mostly mm -hmm. set for March next year. Um, what more can you tell me about this upcoming tour? Any sooner shows coming as well? And where can the fans see you perform? Yeah, yeah, yeah, yeah. No, I mean we're, we're super happy to mm -hmm. be mm-hmm. able to go on tour again because the yeah. last album we released in January of 2021, so mm -hmm. that mm-hmm. was in the middle of the pandemic. Yeah. Uh, we couldn't really tour with it. That that also I think made it really hard for us, you know, to sell enough albums and, yeah. and to really bring it out there to the people. Even though we had really good uh, feedback and really good reviews, but it, we could have just like played a lot more live. That would have been really mm. great, and that's what we want to do now. So in March we'll head out uh, for uh, two weeks uh, with uh, Serious Black for a mm-hmm. couple of shows. Um, we'll be going mostly. I think there's Germany, there's uh, Spain, France is planned, Switzerland, wow. Belgium. I think. Dutch dates we don't have any scheduled yet. Mm, I mean, maybe there will be still some coming. I'm really hoping to, uh, yeah. uh, there will be uh-huh. uh -huh. because I think it's been a while since we've been there with Serenity -huh. Uh, quite some time ago. Uh, but yeah, that's that's going to be the first tour in support of the album, and yeah, we're also hope, hoping to get some more festival shows for uh, 2025. Yeah. And yeah, you know, we'll always keep our eyes open to see if there's new touring opportunities to support some cool bands out there. And we'll do our best to go to as many places as we can. And also <laughs> visibility that you will visit the Netherlands? Or already yeah, that's what I'm really hoping for. Yeah. Like right now, we don't have any date scheduled for the Netherlands yet, ah, but I'm really, really hoping that we'll get the opportunity to have like two or three shows at least uh, there with uh, ideally supporting some great bands, like for example Serenity or uh, yeah. uh, some other bands that are playing there a lot, and that would be really, really cool to, really to come cool back indeed. to. I will be, I will be there <laughs> if you do. Ah, perfect. And regarding the release of the album, uh, how are you going to celebrate this? Any release shows planned? Uh, yeah, we'll do a, a, little, let's say, release party uh-huh. on uh, Tuesday, the fifteenth of October, right here yeah. in Vienna. Um, it's it's not going to be a concert; it's just going to be, you know, listening session with the okay. for the album, mm-hmm. with like a signing session, etc. Because our bass player and our drummer they're on tour right now with ah. Visions of Atlantis. Mm-hmm. Oh, <laughs> oh yeah. Uh, so so not everyone is here, so we can't really mm-hmm. play immediately. Ah, uh, but then we're going to have the actual album release show on seventh of December here in Vienna as well. That's okay. going to be really cool. Also together with Autumn Bride, uh, double headliner, double album release show. Um, yeah, that's going to be fun. So right. this year it's, it's still a bit more quiet. We mm-hmm. have a mm-hmm. few shows uh, directly after the release, but mm-hmm. the main tour will be yeah starting in March, March uh, okay. 2025. Mm, okay. And um, on uh, which media will the album be available, and where can we pre-order it? Yeah, so the album will be available on CD, Digipack, mm-hmm. and on a very beautiful double gatefold vinyl in aquamarine color. Oh, wow. uh, so that, that one looks really awesome, and the, the artwork looks really cool also mm-hmm. on the mm-hmm. vinyl edition. Uh, you can get it, you know, at all the retail stores from, you know, starting with Amazon to mm-hmm. directly on our label's website from SPV Steamhammer, the Napalm Record Store, and, you know, basically ah, every kind of retailer that you can yeah. find. <laughs> already ordered mine at the uh, Amazon. So <laughs> oh, perfect. I cannot wait. And uh, finally, <laughs> uh, where do you hope Dragony will be in five years from now? What do you hope to achieve in the future? five years from now, I mean, there's still a few things that we want to do for our bucket list, like mm-hmm. because we're huge fans of the culture and the and the country. We really want to do uh, Japan mm-hmm. at some point because like one of our guitarists, he's actually half Japanese. Mm-hmm. Uh, bass player is a huge fan. I want to go there once at least. Uh, so that's that's something that we want to achieve. Of course, ideally release new new music, music more new music, yeah. Uh, and yeah, just keep going as long as it's fun, as long as we can manage it, you know, with our day jobs and everything. Course, and yeah. as long as we have some crazy and wacky ideas ideas for our <laughs> insane concept. <laughs> okay. All right. Thank you so much uh, for the opportunity uh, once again and uh, your openness uh, regarding your uh, new album. And I wish you all the best uh, with your career with Dragony and good luck, of course. most of all, a lot of fun. Enjoy with the release of uh, Hickson Draconis. As I said, I already pre-ordered my copy. listeners, make sure you will do yours. once again, thank you so much for your time, Siegfried, and all the best. Thank you for having me, and thank yeah, you for uh, supporting Dragony. You're welcome. Stay glorious. I will. thank you. You too, man. <laughs> Have a great evening. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> En dus zojuist na het interview met Dragony's Siegfried gedraaide black metal legende 1349 hadden op 9 september het sinistere nummer Inferior Pathways uitgebracht van hun aankomende album The Wolf and the King. Het nieuwe nummer ontketent de black metal gekte met niet aflatende kracht. Eh, zanger Raven zegt, met deze single zullen sommige mensen zeggen dat we het beste voor het laatst hebben bewaard. Ik zeg dat Inferior Pathways de perfectie is van het typische 1349, uitgevoerd op de donkerste en meest sinistere manier. Raven deelt ook zijn mijn gedachten over de aankomende plaat toen ik voor het eerst over alchemie hoorde toen ik jong was... waren het mensen die met metal in goud veranderden. Verderop besefte ik door verschillende literatuur en magische praktijken... dat wat je in goud verandert metaforisch is. Het gaat eigenlijk om persoonlijke ontwikkeling. Je wilt het best uit jezelf halen en dat proberen wij ook te doen. We proberen onszelf te overtreffen, onze ego's te doden... om als persoon te groeien. Nou, als je dat niet doet, ga je dood. Je zult niet uit de as herrijzen. Normaal liter krijg je het metalnieuws van mij te horen... maar deze week door het interview heb ik daar geen tijd meer voor... dus gaan we gauw door naar het laatste blokje metal deze, dit eh, eerste uur. En dit eh, beginnen we met eh, de Black Label Society, de hardrock krachtpatser... opgericht door gitaaricoon Zack Wild... die op 10 september een gloednieuwe single heeft uitgebracht, getiteld The Gallows. Het nummer laat de kenmerkende mix van verpletterende riffs... soulvolle melodieën en een meedogenloze energie zien... die de fans inmiddels verwachten. The Gallows is beschikbaar op alle grote streamingplatforms. Wild, bekend om zijn uitzonderlijke gitaarvaardigheid... en een drukwekkende podiumpresentatie... blijft een blijvende impact maken met deze nieuwe release. The Gallows vangt de donkere, sombere essentie van de catalogus van de band... en geeft er een hernieuwde intensiteit aan die de evolutie van de band weerspiegelt. En de Gallows belichaamt de kern van Black Label Society. Rauwe kracht, emotionele diepgang en toewijding aan pure, ongefilterde hard rock en roll. En de Gallows hoor je nu natuurlijk bij Play It Loud Brand New.